Kees Groot met het NOS-journaal. Na de zomervakantie kampt het basisonderwijs waarschijnlijk met een tekort van bijna 1300 leerkrachten. Bijna een kwart van de schoolbesturen bereidt zich voor op een nieuw schooljaar met onvoldoende onderwijzers en kinderen die naar huis moeten worden gestuurd. Dat zegt de brancheorganisatie PO-raad. Voorgaande jaren lukte het scholen meestal nog wel vacatures op het laatste moment in te vullen, maar dit jaar is dat niet zo. Op de Marinierskazerne in Doren zijn 16 sporttassen met drugs gevonden. Volgens de Koninklijke Marechaussee gaat het om tientallen kilo's, vermoedelijk cocaïne. De tassen werden gistermiddag door marinepersoneel aangetroffen in een container op de Van Braam Hoekgeestkazerne. Die container kwam uit Sint Maarten, waar mariniers hebben geholpen bij de wederopbouw na orkaan Irma. De twee hoofdverdachten in het Vestia-schandaal zijn veroordeeld tot drie en 2,5 jaar gevangenisstraf. De kasbeheerder en de financieel tussenpersoon zadelden de woningcorporatie voor 23 miljard euro op met derivaten, riskante financiële producten. Zelf kregen ze in het geheim 20 miljoen euro aan provisie. Bij het Nationaal Monument in Vijfhuizen zijn de slachtoffers van de ramp met de MH17 herdacht. Op de besloten bijeenkomst, precies vier jaar na het neerhalen van het vliegtuig, werden de namen van de 298 slachtoffers voorgelezen. Op het exacte tijdstip van de ramp, 18 minuten over drie, was er een minuut stilte. Strafschoppenseries in het betaald voetbal worden volgend seizoen in een andere volgorde afgewerkt. De clubs nemen dan niet meer om en om een penalty, maar volgens het ABBA-principe. De KNVB verwacht dat een serie op die manier eerlijker verloopt, omdat de druk eerlijker verdeeld wordt over beide ploegen. De eerste wedstrijd waarin dat kan gebeuren is die om de Johan Cruijffschaal begin augustus. Het weer, vanavond valt de wind weg en klaart het breed op. Vannacht is er kans op mistbanken bij minima van 12 tot 16 graden. Morgen zijn er opnieuw flinke perioden met zon en blijft het vrijwel droog. De maxima liggen dan tussen de 23 en 26 graden.